Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een vrouw uit Amsterdam heeft een werkstraf van 80 uur gekregen voor het mishandelen van haar dochtertje, dat nu 6 jaar is. Ook kreeg ze een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden. De kleuter werd geregeld aan haar lot overgelaten in een kamer zonder daglicht. De werkstraf van 80 uur is lager dan de 180 uur die het OM had geëist. Volgens de rechtbank is er geen bewijs dat het meisje een emmer als toilet moest gebruiken, geen speelgoed had en onregelmatig of onhygiënisch te eten kreeg. De moeder van 25 is volgens de rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar. De rechter vindt het belangrijk dat ze een opvoedcursus volgt. Het meisje is voorlopig uit huis geplaatst. Burgemeester Van der Laan gaat met de Occupy-betogers in Amsterdam praten over een mogelijke verhuizing van het actiekamp. Nu staat het Beursplein in de hoofdstad propvol met tenten. Mogelijk is er een, morgen is er een gesprek over een mogelijke verhuizing naar een terrein bij de Zuidas. Dat gebied, waar veel financiële instellingen zitten, noemt Van der Laan een interessante locatie. De Occupy-betogers willen een tweede kamp inrichten op het Museumplein, maar over een tweede kamp valt met de burgemeester niet te praten. De betogers voeren actie tegen de kwalijke kanten van het kapitalisme. Een jonge pelikaan die in augustus uit Artis ontsnapte is dood. Hij is in Duitsland tegen een windmolen aangevlogen. Nadat de pelikaan was gevonden is hij voor onderzoek naar een dierentuin in Frankfurt gebracht. En uit de chip bleek dat het inderdaad de pelikaan uit Artis was. De Amsterdamse dierentuin is bedroefd. Er was tot nu toe goede hoop dat de vogel veilig zou terugkeren. Hij zat tot voor kort bij de Kagerplassen bij Sassenheim. De pelikaan bleek zich prima te kunnen redden, waardoor hij moeilijk te vangen was. Dan het weer nog vanavond vrij helder, kans op een mistbank. Morgen zonnige periode, maar vooral in het noordwesten veel bewolking met kans op wat regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De files in de Randstad op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Gooimeer en Blarikum 5 kilometer en tussen Laren en Afrit Bunschoten 6 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag 11 kilometer lang tussen Roelevaar en Sveen en Zoetewoude Dorp. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk staat 4 kilometer. Verderop op de A12 Den Haag-Arnhem tussen knooppunt Lunette en Driebergen 6 kilometer. In de regio Rotterdam op de A15 staat bij knooppunt Vaanplein richting Rotterdam 5 kilometer file. A15 richting Europoort tussen Hoogvliet en Spijkenisse 4 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam-Noord en knooppunt Terbrechtseplein 6. A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos 7 kilometer.